Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De lava gaat meters hoog de lucht in op La Palma. Een nieuw deel van de vulkaan Cumbre Vieja is daar ingestort op het Canarische eiland. Eerder ging er ook al een flinke lavastroom naar beneden, maar nu gaat het om meer lava en het stroomt sneller. De vulkaan zelf maakt ook meer herrie. Lokale media zijn bang dat de lava door dorpen rond de vulkaan gaat stromen. De Spaanse regering heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. 900 gebouwen zijn al verwoest. Duizenden mensen moesten hun huis uit. Demissionair minister Hoekstra ligt onder vuur. De man die de financiën regelt in ons land bleek voordat hij minister werd geld te hebben gestoken in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat is een manier om minder belasting te betalen. Deze onderzoeksjournalist zegt dat hij zich aan de regels heeft gehouden, maar het is niet goed voor zijn imago. De afgelopen jaren is er steeds meer kritiek gekomen op, op het misbruik van belastingparadijzen. Mhm. En dat maakt het opvallend dat hij er tot 2017 nog in zat. Nou, dit, is een onthulling uit de Pandora Papers. Honderden wereldleiders blijken belasting te ontwijken. Steeds meer puppies komen illegaal het land binnen, staat in het AD. De illegale hondenhandel wordt steeds erger en is vooral een gevaar voor de honden zelf. Hondsdolheid kan vaker voorkomen. Controleurs willen nu strengere regels voor foute handelaren. Ze gaan vaker en strenger controleren. En meer dierennieuws op deze 4 oktober. Zeven leeuwen uit Roemenië zitten nu bij te komen in Friesland. De beesten werden in Roemenië niet goed verzorgd. Met deze man van Stichting Viervoeters. Ze kwamen ze op het spoor door een videoclip. Hij werd ook zo erg getraind totdat hij agressief begon te, worden. Dat hoorde bij de videoclip? Hij, dat wilden ze inderdaad laten zien. De, de leeuw die agressief was en de man die eh, het kon bedwingen, zeg maar. De beesten waren overgekocht van een Deens circus en zaten in een Roemeense achtertuin in hele kleine ruimtes. Na protest heeft de stichting de dieren opgehaald. Het is nu even wennen voor de leeuwen. Nou, met Simba gaat het eigenlijk heel erg goed. Sinds hij hier is, dan eh, speelt hij al eh, heel veel met de bal en hij verkent zijn verblijf al echt. Het is de eerste keer dat hij gras onder zijn voeten voelt. Heb ik nog het weer. Op veel plekken droog vandaag. Af en toe zon ook. Alleen langs de kust vallen wat buien mogelijk met onweer. Het wordt 16 of 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden richting knooppunt Koenplein reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer.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 ZFM. down, show her off like she's a new trophy. And I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. lichaam glinstert in de zon de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tientallen reisorganisaties beginnen een rechtszaak tegen de overheid. Volgens hen geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen, meldt persbureau ANP. Volgens de reisbureaus krijgen verre reizen onterecht code oranje. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat zijn vertrouwd, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. De uitbarsting van de vulkaan op La Palma is in kracht toegenomen. De lavastroom komt naar buiten aan de noordkant van de vulkaan... en in grotere hoeveelheden dan eerst. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust een aantal buien en het wordt een graad of 16. best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg: Is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht: Hé hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijkt die kerel aan en zegt Is dat er een of en nu woont ze ver weg en zonder hem, op een eiland in de hitte, en zij heeft daar haar eigen duikerschool om op te zitten. Maar ze leeft het leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je haar. vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart.